Hij blijft op de achtergrond actief, zei hij in het tv-programma Nova. Zo gaat hij meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA en wil hij zorgen voor een goede kandidatenlijst. De afgelopen dag maakte Bos bekend dat hij de politiek verlaat. Hij wordt als PvdA-leider waarschijnlijk opgevolgd door Job Cohen. Op de vraag of Bos een rol gaat spelen in de verkiezingscampagne antwoordde hij... ik zal alles doen wat Job wil om de overwinning op 9 juni te boeken. Uit een opiniepeiling van Nova blijkt dat veel mensen Cohen een betere lijsttrekker vinden dan Bos. Ze denken dat Cohen meer zetels zal halen en dat hij beter is in het debat met PVV-leider Wilders. Hans van Mierlo wordt donderdag in Amsterdam in besloten kring begraven. Dat heeft D66-leider Pechtold gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. De partij organiseert een week later een speciale herdenkingsbijeenkomst... voor de oprichter en oud-leider van D66. Op 23 of 24 maart wordt in de Rode Hoed in Amsterdam... op gepaste wijze afscheid genomen van Van Mierlo. Op de internetsite van de partij hebben ruim 2000 mensen... het condoleanceregister getekend. Minister Clinton heeft de Israëlische premier Netanyahu gewaarschuwd dat hij de relatie met de VS op het spel zet door geen serieus werk te maken van het vredesproces in het Midden-Oosten. Clinton sprak haar ongenoegen uit over het Israëlische besluit om 1600 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Ze zei dat Israël niet met woorden, maar met daden duidelijk moet maken dat het land naar vrede streeft. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. FC Twente won thuis met 3-1 van ADO Den Haag. ADO kwam al na 8 seconden op voorsprong, maar Twente won door onder meer twee doelpunten van Brian Ruiz.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 Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. When I smile, thinking of you.